Citydijkers met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft gezegd dat de VS eigenaar zou moeten worden van de Gazastrook... zodat het gebied herontwikkeld kan worden. Trump zegt dat het gebied totaal is verwoest. Hij vindt daarom dat Palestijnen permanent Gaza moeten verlaten. Er is volgens Trump voor hen een andere plek nodig in landen in de regio... als Jordanië en Egypte. Trump heeft dat plan al eens eerder geopperd. Arabische landen wezen het toen af. In de VS zijn alle lichamen geborgen van de slachtoffers van de vliegtuigcrash bij Washington vorige week. Toen kwam een vliegtuig in botsing met een helikopter van het leger. De brokstukken vielen vervolgens in een rivier. Alle 67 lichamen zijn inmiddels uit het water gehaald. Van één lichaam moet de identiteit nog worden vastgesteld. Alle andere slachtoffers zijn wel al geïdentificeerd. De oorzaak van de crash bij Washington is nog niet duidelijk worden wel nieuwe gegevens onderzocht... waaruit blijkt dat de helikopter te hoog zou hebben gevlogen. De Oekraïense president Zelensky is bereid om te praten over een einde aan de oorlog. Hij wil in het uiterste geval onderhandelen met de Russische president Poetin... samen met Europa en Amerika. Zelensky moest lange tijd niets weten van diplomatieke gesprekken. Hij zei altijd dat hij Rusland wilde verslaan op het slagveld. De politie heeft tot nu toe honderden tips ontvangen over de kunstraf in het Drents Museum van twee weekenden terug. De tips gaan onder andere over waar de verdachten zijn geweest na het stelen van de Roemeense kunstschatten en met wie ze contact hadden. Met informatie probeert de politie de gouden helm en de drie armbanden terug te vinden. Voor de kunstroof zitten drie mensen vast. Het gaat om twee mannen en een vrouw uit Herugewaard. Het weer op de meeste plaatsen is bewolkt en valt ook een beetje regen. Het is tussen de 1 en 4 graden. Overdag is het droog en schijnt ook af en toe de zon.